ik mis je zo. Jij, jij laat mij nou alleen, ik heb spijt. Ik was een klootzak al die tijd. Ben gewoon een egoïst. Oh yeah. Maar ik denk nog te veel aan die mooie tijd terwijl je niet, bij me bent. Ik kan niet slapen zo. zo. Oh, oh, oh, ik mis je zo. Oh, oh, oh, ik mis je zo. Oh, ik mis je, ik mis je zo. Nu zit ik hier, ik voel me alleen. Verdorie, waar moet ik nu heen? Mijn ogen doen pijn van dat gejank. Ah. wil je niet bij me bent, Ik kan niet slapen, slaap tegen te draaien. Oh, het doet zo'n pijn, schat, kom bij mij terug. Oh, oh, oh, oh. ik mis je zo. Oh, oh, oh, oh, ik mis je zo. Oh, oh, oh, ik mis je zo. Oh, ik mis je, ik mis je zo. Maar ik denk nog te veel die mooie, aan die Terwijl je niet meer bij me bent Niet meer bij me me bent Lig ik te draaien Oh het doet zo'n pijn schat Kom bij mij terug Oh, oh, oh Ik mis je zo Oh, oh, oh, oh. Ik mis je zo Oh, oh, oh. It's your Oh, oh. oh, oh.